nog moet boeken. Dat is meer dan vorig jaar. Mogelijk wachten veel mensen tot het WK voetbal achter de rug is. Het weer nog, aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien. Ook met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met af en toe wat zon en een regen- of onweersbui. In het weekend is het nog een graad of 20. Dit is Jolanda van der velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Komplein 4. A9 Alkmaar Amstelveen bij Bottenverdorp 3 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 11 kilometer. Dat was een ongeluk, de rijstroken zijn open. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft 2 kilometer. A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet 2. Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giessendam 2 en verderop bij Sliedrecht nog eens 2 kilometer. A 20 Hoek van Holland richting Gouda.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 Volgens TNO heeft Nederland daardoor maar weinig milieuvoordelen van de elektrische en hybride auto's, die wel met belastingvoordeel zijn gekocht. Waarom de export van schone zakenauto's zo toeneemt is onduidelijk. Mogelijk heeft het ermee te maken dat de eigenaren van hybride auto's sinds dit jaar wegenbelasting moeten betalen. Ook de export van oldtimers is flink gestegen. Ook voor deze auto's moet sinds 1 januari wegenbelasting worden betaald. De chef van het Thaise leger praat vandaag met politieke partijen, senatoren en leden van de kiescommissie over een uitweg uit de crisis in het land. Gisteren riep het leger de staat van beleg uit om de orde te herstellen na maanden van straatprotesten. Vandaag zijn nieuwe maatregelen van kracht geworden. Zo zijn politieke manifestaties alleen toegestaan op aangewezen plekken. En Thaise media mogen niets meer publiceren dat volgens de nieuwe machthebbers aanzet tot onrust. Jonge medisch specialisten vertrekken steeds vaker naar het buitenland... omdat ze na hun studie in Nederland geen baan vinden. Van alle jonge specialisten is dit jaar 5% buiten Nederland aan het werk. Vorig jaar was dat ongeveer 1%. De Orde van Medisch Specialisten noemt het verspilling... omdat de opleiding een miljoen euro per arts kost. Van alle Europese onderwerpen gaan we de komende jaren het meest merken van het vrijhandelsverdrag met Amerika, zeggen Nederlandse Europolitici in een enquête van de NOS. De onderhandelingen over het verdrag met de VS zijn nog bezig. Voorstanders zeggen dat Nederland er 4,1 miljard euro aan kan verdienen. Tegenstanders vinden de onderhandelingen te geheimzinnig en ondemocratisch.